Zes uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De Verenigde Staten overwegen de quarantainemaatregelen van New York landelijk over te nemen, om te voorkomen dat ebola zich verspreidt. Alle medici die naar New York reizen vanuit landen waar ebola heerst, moeten sinds gisteravond verplicht 21 dagen in quarantaine. Ook iedereen die in direct contact is geweest met een ebola-patiënt wordt afgezonderd. En daarnaast worden reizigers uit ebola-gebieden op de New New Yorkse vliegvelden ondervraagd om te achterhalen of ze ziekteverschijnselen hebben. De maatregelen volgen op het eerste geval van ebola in New York. Gisteren bleek een arts die voor Artsen zonder Grenzen in West-Afrika had gewerkt besmet te zijn. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het is een meisje van twee die in buurland Guinea was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het meisje tijdens die reis waarschijnlijk veel met mensen in contact is geweest. De autoriteiten zoeken mensen die in diezelfde bus zaten als het meisje om verdere uitbraak te voorkomen. Volgens de WHO zijn inmiddels 43 mensen opgespoord en in quarantaine geplaatst. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. Alan Justus, een van de topmannen van internetbedrijf Google... heeft de allerhoogste vrije val ooit gemaakt. Hij liet zich van 40 kilometer hoogte vallen. De val van 1300 kilometer per uur duurde 4,5 minuut. En daarmee doorbrak hij ook de geluidsbarrière. Met de val verbreekt hij het oude record van de Oostenrijker Felix Baumgartner... die zich in 2012 van een hoogte van 39 kilometer liet vallen. Tientallen bezoekers van een Halloweenfeest in Walibi zijn vannacht gestrand op het station van Harderwijk. Ze hadden de laatste trein gemist. De gemeente heeft de jongeren opgevangen in een sporthal en zo konden ze op temperatuur komen en vanochtend kunnen ze dan de eerste trein naar huis nemen.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 With Craig David all over your DJ, it's all up to you. selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Streisand.